En zo kraaks en zo mochten ik me wijs. Ja, dan koop ik een marmeren paleis. Elke week ga ik voor een heel mijn doeperijs. Gewoon naar de, de, de schoenmaskers van Parijs. Bloot en een zon van plezier, lekker saais. Maar na vloot ik een andere wijs. Want die droom steekt alleen onder thuis. Den doktor gaat hij mijn plaats opreis, kende mot in mijn Ik live. zijn nimmer goed, elke vinger staat stijf. Krijg mijn broek nimmer toe, kende den bieber verdraai. Alles rammelt in mij zijn verdroegd en verderd. juist nog over het stert. Ik heb gewerkt en gevruid, lijkt me zot. Ik heb gespoord en vergoord en gepot. Ketten niks dan pataten en sprot het kwam er is een pintje daar mijn strot, kem gesjagerd de mensen bedot. Mijn spoorbot, was mijn god. Maar nadien ik je nieder tot spot. Zie meer stonkem, gedonkem gedonk gelot. Ken de mot in mijn lijf. Ik zijn weer niks nimmer goed elke vinger staat stijf. Krijg mijn broek niet meer toe, Kem de bieber verdraaid. Alles rammelt in mij, ik ben verdroegd en verdord. juist nog over het stert, ik ben verdroegd en verderd just nog over het start.